Michel Koenen met het NOS-journaal. Er zijn al 11.000 vanuit de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh, dat melden de Russische autoriteiten. Vandaag vliegen tientallen Russische chartervliegtuigen af en aan voor de overige 70.000 Russen. Groot-Brittannië is bezig 20.000 Britten terug te halen. Gisteravond kwamen de eerste Nederlanders al terug uit Sharm el-Sheikh. Het is de bedoeling dat de komende week alle Nederlandse toeristen terugkomen. De Britse premier Cameron eist een aanpassing van het Europese beleid. Anders moeten de Britten zich de vraag stellen of ze in de EU moeten blijven. Dat staat volgens Britse media in een brief van Cameron aan de Europese Raad. Hij wil dat de lidstaten meer zelf kunnen beslissen. En verder, wil Cameron een duidelijk en strenger asielzoekersbeleid. Bij een verkeersongeluk op een provinciale weg in Friesland is vanochtend een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde tussen Oosterwolde en Donkerbroek. Wat er precies is gebeurd weet de politie niet. In het centrum van Zwolle is vannacht een man neergeschoten tijdens een vechtpartij. Hij ligt met verwondingen aan zijn benen in het ziekenhuis. De man was op de Oude Vismarkt toen een man van 20 uit Leeuwarden het vuur opende. De politie heeft hem opgepakt. Hij zit nog vast. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Londen voor de Britse dodenherdenking. Ze herdenken samen met de Britse koninklijke familie de doden die zijn gevallen in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. over een minuut wordt bij het oorlogsmonument in Whitehall twee minuten stilte gehouden. Daarna leggen de Britse koningin Elizabeth en Willem-Alexander en Maxima een krans. Het koningspaar is in Londen om de Britten te bedanken voor hun aandeel in de bevrijding van Nederland. Het weer op de meeste plaatsen verdwijnt de mist, maar langzaam. Vooral in het noorden zijn er perioden met zon. Het is droog bij 13 tot 17 graden. In de nacht valt er wat regen. Morgen bewolkt, iets kouder en ook veel wind.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 En ja, hij, hij, was ook fan van Paul Weller. En die zong een prachtig nummer, You Do Something To Me. nog maar een jaar geleden speelde ik dat nummer live met Jacques Kloes in Beverwijk tijdens een muziekfestival. Ik kan me bijna niet voorstellen dat, dat Jacques er niet meer is. We missen hem nog elke dag, want het was een fenomenaal zanger. En, eh, maar dit is een eh, uitvoering van You Do Something To Me van Paul Weller... Eh, door Jan Akkerman, natuurlijk onze beste gitarist in Nederland. Althans, als ik het zo mag, mag verkondigen. Akkerman op gitaar natuurlijk. Tijdens een van de Noordzee Jazz eh, Festivals. Nummer van eh, Paul Weller, vocalist Paul Weller. Met You Do Something To Me. We gaan genieten van een eh, virtueus jazz trompetist. En dan heb ik het over Erik Vloermans. een eh, rol ook weggelegd voor Jan Akkerman op Het nummer heet Pythons. trompetist Erik Vloeimans. Samen met eh, Jan Akkerman. Wat een muzikanten. Eh, fantastisch. Jan Akkerman en eh, Erik Voermans eh, trompet. Tijdens een van de Sea Jazz Festival. Does anybody really know what time it is? Dan heb ik het niet over de tijd in Amsterdam, maar de tijd in Chicago. swingende groep Chicago. Does eh, anybody really know what time it is? Nou, 17 over 11 voor de luisteraars die dat eh, willen weten van me. 18 over 11 precies. groep Chicago. Ik heb ze ooit gezien live in het Rijgebouw, het Rijcomplex in Amsterdam. Tijdens een groot concert wat ze daar gaven. En natuurlijk met If You Leave Me Now als, eh, als grote hit. Een ballad, daar scoort zo'n groep ermee. Maar ze waren natuurlijk ook jazzy muzikanten met een uitstekende blazersectie. Daar heeft ze dus juist van kunnen genieten. Doesn't anybody, does anybody really know what time it is? Nou, bloed, zweet en tranen is niet alleen maar van André Hazes. Nee, nee, nee. Uh, ook een uitstekende uh, Amerikaanse groep, Blood, and Tears... hebben zich rond het spinning wheel begeven. Een klassieker, maar toch... a spinning wheel spin. You got no money and you, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the diamond? show. Albert en de Tijuana Bras. Ja, luisteraars, het is op de zondagochtend misschien nog wat vroeg... om aan de zoute pinda's te beginnen. Maar als dan Charlie Parker en Dizzy Gillespie ligt... is dat helemaal niet het geval. Salt Peanuts... zoute pinda's op de vroege zondagmorgen. Nou, luisteraars, dat bent u in ieder geval... Eh, eh, heb ik een hartig woordje met u gesproken. Zo is het toch maar net. We gaan even genieten van Dusty Springfield. Die heeft een mooie versie van The Windmills of Your Mind. Like a circle a Like a wheel within a wheel. Never ending beginning. ever spinning wheel.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 En eh, hij heeft ook eh, altijd goede muzikanten om hem heen. Daar kunnen we nu getuigen van zijn. Want zijn groep, de Vinnie Calayuta groep... vertolkt een prachtig eh, nummer getiteld Darlene's Song. opnieuw genieten van eh, drummer Vinnie Caliuta met zijn groep.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 when I'm old and gray. I'm gonna feel the way I do You Made Me Feel So Young, Rosemary Clooney. Ja, en ik eh, zei het al eerder in de uitzending, luisteraars. 6 november werd er 17,1 graden gemeten. De warmste dag ooit gemeten sinds de eerste metingen eh, begin jaren 1900. Als het gaat om de temperatuur eh, in, op de 6e november. Nou, dan zeg je natuurlijk tegen jezelf... It might as well be spring. Sarah as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it is? this way, and yet I know it's not spring today. Tielemans. Daar applaus voor eh, natuurlijk niemand minder dan uh, Toet Stielemans. Ja, luisteraars, ik kijk op mijn klokje. Het is alweer eh, bijna 12 uur. Dat wil zeggen dat ik het laatste nummer voor u ga draaien. En dat is Jan Square Dance van Dave Brubeck. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Ik wens u een hele fijne zondag. Dit was ZFM Jazz. En ik ben er de volgende keer weer. Volgende maand, zo tussen Sinterklaas en kerst. het wordt echt een, een, een programma. Eh, met als gast Martijn Lutmer, want die heeft mij gisteravond eh, gevraagd... of hij eh, zijn nieuwe kerstalbum mag komen presenteren hier in de studio... bij ZFM Zandvoort. Nou, dat gebeurt allemaal in december. Wat mij betreft nog, ik zei het net al, een hele fijne zondag. En Dave Brubeck, Unsquare Dance, daar gaan we ermee uit.